Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof blijft voorlopig in het torentje zitten. En dat moet eigenlijk grondig gerenoveerd worden, omdat het er volgens de brandweer niet veilig is. Maar Schoof gaat voorlopig niet weg vanwege de ICT daar in dat torentje, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. De apparatuur en de aansluiting eh, van het ministerie van Algemene Zaken, zoals dat ministerie van Schoof heet, dat moet worden aangesloten op het ministerie van Binnenlandse Zaken als ze daar naartoe verhuizen. Eh, ja, en dat gaat langer duren, want het moet wel goed beveiligd zijn. Eh, de geheimen die daar rond op het eh, ministerie van Algemene Zaken. Ja, een deel van het ministerie verhuist al wel deze zomer. En ook de ministerraad gaat tijdelijk weg van het Binnenhof vanwege die renovatie. Het zou goed kunnen dat er binnenkort opnieuw een kledingwinkel verdwijnt. Het moederbedrijf van Esprit heeft faillissement aangevraagd voor de Europese tak. In Nederland zijn er 30 vestigingen, maar volgens het moederbedrijf wordt de kas van die winkels in Europa steeds leger. Vier Oekraïense kinderen worden opgevangen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ze lagen in het kinderziekenhuis in Kiev, dat twee weken geleden door de Russen werd gebombardeerd. Sinds de Russische inval zijn er al meer dan 120 Oekraïense kinderen in dat Utrechtse ziekenhuis geholpen en eh, last minute nog een B&B'tje of een hotelkamer vinden voor deze zomer... het kan natuurlijk best wel een uitdaging zijn. Het geldt ook voor katten, konijnen en cavia's. Want het is super druk in dierenhotels... waar huisdieren naartoe kunnen gebracht worden... terwijl hun baasjes op vakantie gaan. En ook bij dit Limburgse pension in Afferden... is het een komen en gaan van bijvoorbeeld honden. Ah! grote vriend. Koetjes en hergplaatsen, Houdt niet zo van kleine kinderen. En op een camping eh, vind ik dat toch een beetje tricky. Het is hier de eerste vakantie. Uh Hebben jullie al doei Mickey gezegd? Nee. Zeg maar doei Mickey, fijne vakantie. Ja, dat dierenhotel in Afferden zit inmiddels bijna helemaal vol. Het weer dan nog, vooral in het zuiden en het oosten van het land buien met ook kans op onweer. Later vanmiddag wordt het overal droger, bij een graad of 21. Vanavond trekt het opnieuw dicht en kan het langs de kust weer een beetje gaan plensen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A10, Watergaasmeer Koenplein. Tussen Knoop het Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart. 20 minuten vertraging in 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A10 Ring Oost.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese tak van modeketen Esprit staat op omvallen. Het Amerikaanse moederconcern heeft faillissement aangevraagd. In Nederland verkoopt Esprit kleding in zo'n 30 eigen winkels... en in vestigingen van andere kledingzaken. Vier Oekraïense kinderen met kanker worden opgevangen door het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De vier lagen in het kinderziekenhuis in Kiev dat twee weken geleden werd gebombardeerd door Rusland. De Britse tennisser Andy Murray stopt met proftennis. De Olympische Spelen in Parijs zal zijn laatste toernooi zijn. De 37-jarige Schot speelt sinds 2005 mee in de top.